Denk ik toch. Ben je er, ben je klaar voor? Oké. Ik heb het natuurlijk tegen Mrs. McBride. Zij gaat mij hier twee uur lang vergezellen. Zij heeft ook zelf heel wat muziek uitgekozen. Dus blijf zeker hangen en blijf luisteren. Zij heeft ook een heel speciale gasten meegebracht. we all get unlucky sometimes. En de luisteraars reageren en ze zeggen, ja, ja, we zijn er klaar voor hoor. Wij zijn er ook klaar voor, hè. Oeh, ik sta precies een beetje luid. Dat, is luid. Eh. Dat is een beetje te luid, ja. <laughs> de zware stem van Mrs. McBride overtroeft ons hier allemaal. <laughs> Nee, we gaan verder met Carleen Carter. En Carleen Carter, dochter van June Carter. En natuurlijk plus dochter van Johnny Cash en Nowhere Train. Carter en de Nowhere Train. Ja, ik heb natuurlijk ook gevraagd aan Mrs. McBride om wat muziek mee te brengen. ja, en ik heb een nieuwe bij. Ja, dus, en uh, ja. Dat, hij bij jou ook op de <laughs> Dat bij op mij ook op de lijst dus Ja, ja, ja. Dat bewijst nog maar eens dat we dezelfde smaak hebben. Voilà. De releasedatum was 9 mei 2025, dus dit jaar. Het is dus er eentje van Reba McIntyre, eh, Miranda Lambert en uh, Lainey Wilson. En het is een krachtige ode aan de vrouwen die de weg hebben geplaveid in de countrymuziek. Het is dus, eh, geschreven door eh, Miranda Lambert en uh, Wilson en Brandy Clark. En geproduceerd door Reba McIntyre en Tony Brown. Dus Trailblazer. see one trailblazer. I'm rolling down the road you paved. God said, let there be country music. He made good old country girls like us to do it. Talk about a trailblazer, cutting one path at a time running like a dream. Living on a prayer and a rhyme. You put a flag in the ground to a country sound. De ladies Reba, Leni en Miranda. Ja, Mrs. McBride, jij hebt een speciale gast bij je. Ja, inderdaad. Vandaag in de studio zit bij ons uh, eh, Godelie van der Rijk. En zij is onder andere de organisatrice van de Belgium Country Days. Een event waar we het straks uitgebreid gaan over hebben. Maar ik zou zeggen, Godeliva, hartelijk welkom hier in de studio. Dank u. En ehm, ja, stel jezelf eventjes eh, kort voor aan de luisteraars, zodat ze weten wie er hier bij ons zit. Oké, ehm, mijn naam is de Rijk Godeliva. Ik woon in Berlaar. Ik ben gehuwd met Eddy, heb één zoon en twee kleinzonen, waarvan de jongste trouwens vandaag jarig is. Eh, sinds 2007 eh, geef ik les, maar ik zit al een klein 40 jaar in de country. En eh, hoe ben je in die countrywereld terecht geraakt? Heel stom mij naar een barbecue te gaan. En ehm, ik zag dat daar en ehm, die, die microbe had mij direct te pakken. En ben je dan direct gegaan om les te geven of ben je eerst in een groep begonnen? Nee, ik ben eerst eh, bij Valkiers begonnen. Eh, mijn zoon die voetbalde toen bij Lierse. En terwijl dat hij op de training was, ehm, zat ik daar toch maar te zitten. En Lier was dan niet zo ver af. En dan, ehm, dat was goed te combineren. En daar heb ik dan eerst de lessen gevolgd. Eh, nooit niet van plan geweest om les gaan te geven. Daar word je gewoon ingerold. Ja, dus je hebt een microbe te pakken. Het is een beetje een verslaving geworden, precies. Ja, dat is een microbe, daar raak je nooit van vanaf. Dus eh, je wilt altijd meer en meer. En eh, het stopt niet, hè, want er komen altijd meer en meer eh, dansnummers uit. verschillende artiesten die in de buurt optreden. Ja, je wilt die dansnummers allemaal kunnen. Dus, ja. En schrijf je ook zelf dansen? Ik heb dat al gedaan, maar daar ben ik niet zo de liefhebber van. Laat dat maar over aan mensen die, die hun eigen daarvoor geroepen voelen. Ja, en dus ja, binnenkort ga je een event organiseren, de Belgium Country Days. We gaan het daar straks uitgebreid over hebben. Maar je hebt natuurlijk ook eh, een paar liedjes gekozen voor deze namiddag. Ehm, wat is het eerste dat je graag had willen horen? Ik zou kiezen voor Old Dominion Memory Lane, waar we de dans wonder. If I could buy a house on Memory Lane, I'd put my money down and I'd sign my name. on that little corner lot where it don't ever rain. we'd stay good as new, like a fresh coat of paint. You'd be mine in the shine of the front porch light. Yeah, I might as well live there, baby. That's where I spend most of my time. Thinking about those sunsets that bled into jean jacket nights. Those tangled up mornings lost in paradise. Still drunk on the feeling when I close my eyes. You're pulling me closer, your head on my shoulder. We never let go and we never be over. If I could buy a house on memory lane, I wouldn't. as usual, telling you you're beautiful. Oh, I'd be happily delusional. Think about those sunsets at Bled and the jean jacket nights, those tangled. ja, Old Dominion en Memory Lane, dat was eh, een van de favoriete nummers van onze gasten. Sam Williams, dat is de kleinzoon van countrylegende Hank Williams. En hoewel Sam zijn, groot, ja, zijn grootvader nooit gekend heeft, beweert hij dat hij het bloed van Hank elke dag door zijn aders voelt stromen. Het talent heeft hij in elk geval geërfd en eh, door zijn prachtige stem is hij ook een van mijn favoriete countryzangers. Sam Williams met ja, zijn meest recente hitsingle Lose You Too. Here we are, lost in each other underneath the stars. It's an understatement saying this year's been dark, but you've been the light. can't explain Something that you can't takes the pain away Kinda lets me know it's gonna be okay I'm hoping you're right So if it's alright with you I mind, I wanna breathe. Separation anxiety keeps me up at night. Looking Stem Williams. Toen ik zijn stem voor het eerst hoorde, was ik direct verliefd. Ja, dat is Op mooi, zijn stem natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> Lose You Too, dat was het Mrs. McBride, wat heb jij nog? Wel, ik heb er eentje meegebracht van Denva. Ik heb haar heel toevallig eh, ontdekt op YouTube. En eh, zij is een opkomende Australische countryzangeres met een achtergrond in dans en musical. Ze, heeft, eh, of zij is bekend geraakt via Australian Idol. En eh, ja, sindsdien is het echt wel een uh, eh, veelbelovende eh, naam in de countrywereld. Het is ook een singer-songwriter. En ja, ik, we gaan luisteren naar One of Them Cowboys. one of them cowboys that don't care about money. Someone who finds a joy in the little things. me one of them cowboys who ain't afraid to say what's true. Someone a little like you. Give me one of them nice guys who holds the door. Someone with kind eyes because he believes. So give me one of them nice guys who always seems to know what to do. I guess that sounds a little like you you're ever needed someone who can write you a love song, well, I ain't the best, but I'll give it a go. And I'll never let on, cause I don't wanna get it wrong like I was you, so now you know. Get me one of them cool boys who don't know that they're cool. Someone who don't get annoyed when I quote every just one look, yeah, they knew. That kind of sounds exactly was het dus? Denver? one, of, them. cowboys. <laughs> ja. Ehm, Casey Musgrave, die krijgen we nu. En die kennen we nog van haar grote hit samen met Zach Bryan, namelijk I Remember Everything. Een nummer dat hier mailmaars gedraaid is in het programma mhm. Love That Country Music. Ja. Sommigen onder jullie weten waarschijnlijk ook wel wat mijn all-time eh, country song is. En ik ga nu vragen aan, ik ga ze eventjes testen of Mrs. McBride dat ook nog weet. Ik denk het wel. Dus niet eh, Neon Van? Ja. Brooks <laughs> broekzenden inderdaad. <laughs> ja, maar toch 50 procent. 50 procent, ja. Oké, <laughs> daar gaan we het mee doen. Maar dat nummer eh, dat krijgen we nu in een versie van Casey Musgrave. En echt ook de moeite waard. Mhm. Luister maar. the sun goes down on my side of town, that lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue. And there's a rundown. that smoke filled Kasteelstraat 96 in Temse. Alle dagen open, vanaf 15 uur. Behalve op dinsdag. The place to be. Pup Vlietje. Pascal van PNV Verzekeringen geeft een lift aan zijn buurvrouw. Ah, merci hè. Maar wanneer Pascal probeert te schakelen, grijpt hij per ongeluk de hand van de buurvrouw. Oeh, sorry. En de buurvrouw verschiet, ah. waardoor Pascal verschiet. Ah. En samen schieten ze in het gat van hun voorleer. Mon Pascal. Ja ja, Pascal van PNV Verzekeringen is net zoals u. Daarom weet hij exact welke autoverzekering u nodig heeft. Ontdek alle info en voorwaarden van onze autoverzekering op pv.be. Uw verzekeringskantoor Verbraken en Partners. Onze Lieve Vrouwenplein 25 in Kruibeke. PNV. Verzekeraars maar bovenal mensen. Sint Joris Basel. Een secundaire school. Niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO. Is duidelijk. Kies voor Sint Joris. Sint Joris, dat is kei tof. Hey mama, what you gotta do to find true love like papa and who takes you out on a Saturday night, dancing to the beat till the morning light. She said, Hey, son, believe it. To find true love, you gotta give it. Give only een beetje Ierse country, dat was er ook altijd bij. Ja, ik word er helemaal goed gezind van, Greet. Ja, oké. Ehm, heb jij nog iets te vertellen met je gasten? Ja, uh, ja de Rijke, Zij is eh, de organisatrice van de Belgium Country Days en ook danslerares bij eh, de dansgroep De Jumperkes in Heist op de Berg. Godelieva, de Belgium Country Days, vertel eens, wat is dat precies? Ja, dat is een festival dat gaat over een heel het weekend. Eh, wat is nu het verschil met een ander festival? Het is eh, binnen, in twee zalen tegelijkertijd. Dus eh, normaal kunnen alleen buiten en op één plaats. Hier is het in twee zalen tegelijkertijd. Dus eigenlijk een conceptje in het klein dan als Western Experience. Ja, in Nederland. Ja. Dus ieder jaar gaan we naar Western Experience. En bij mij groeide dan het idee van... dat zouden we in België ook moeten hebben. Mm maar ja, niemand pakt dat in de handen en ik neem dat risico nu wel. Dus, eh, ja. En wanneer gaat dat door? 12, 13 en 14 september. En waar? In Putten bij Mechelen, ehm, in de zalen van Kleinboom. En als de mensen willen gaan, eh, hoe kunnen ze dan aan kaartjes geraken? Is er voorverkoop of eh, heb je een website? Er, er, is voorverkoop en dat begint al goed gaan te lopen nu. Ehm, je kunt via Facebook eh, Belgium Country Days intypen en dan kom je eigenlijk aan alle info die je wenst. En zo kan je verder naar de website voor daar kaarten te bestellen. Oké, goed. Ehm, je hebt, we hebben nog een nummertje klaar eh, klaarstaan dat je zelf hebt gekozen. Eh, je mag het aankondigen. dat is van Keith Urban, Somebody Like You. Oei, oei, oei, Keith Urban, Sandra, daar hebben wij het mee. Ja, inderdaad, great. <laughs> Oké, de luisteraars weten wel wat. Ja. but you're teaching me to be a better man. I don't wanna take this life for granted like I used to do. Van van Godelie van de Rijk. Eh, Keith Urban met Somebody Like You. Ja. Volgend nummer mag je ook aankondigen. Ja, ik heb er eentje meegebracht van de Whiskey Brothers. Dat de Whiskey Brothers? De Whiskey Brothers. Dat is ook een ontdekking voor mij. Ook op YouTube. Heel toevallig ontdekt. Ze hebben een, eh, ja, een remix uitgebracht van When You Say Nothing At All. En ze gebruiken heel weinig instrumenten daarin, maar dat maakt het zo speciaal, vind ik. Ja, origineel van Keith Whitley origineel van Keith Whitley, maar ook door uh, Ronan Keating, Keating ja. Eh, ooit uh, een uitgebracht. Grote hit gehad. Ja. Groot hit mee gehad, maar ik denk dat zij ook goed op weg zijn. Het is echt heel leuk. Oké, we gaan daarna luisteren. When you see nothing at all. Oké.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 jumping hand says you catch me wherever I fall. Yeah, you see it best when you see nothing at all. You see it best when you see nothing at all. You see it best when you see nothing at all. You see it best when you see nothing. The touch of your hands lets me know that you need me. You see your best when you see nothing at all. You see your best when you see nothing at all. You see your best when you see nothing at all. Nieuws you zijn nothing at all. Soms is dat inderdaad zo. Hè. Soms is het best dat we zwijgen. Hè. Ja, inderdaad. Maar niet altijd. Hè. Niet altijd. Niet altijd. Nee. <laughs> Leni Wilson, hoe vaak is zij hier niet gedraaid in dit programma? Ik denk al haar hits. Ja. Dus draaien we natuurlijk ook haar laatste hit, namelijk Somewhere over Laredo. En een gezegde van Leni Wilson is: wat je ook laat, ja, wat je ook mij ook laat zingen, welk genre ook, als ik het zing, dan wordt het country. <laughs> Dat is Vandaar waarschijnlijk ja. haar succes. Rainy Wilson. me a red Headed out west for South California. One Tito's in, I'm thinking about you in that little border town where the desert glows gold when the sun goes down. My head's 30,000 feet in the clouds, knowing 20 minutes from now I'll be somewhere. Some echt een reizende ster in Nashville hoor. Deze Leni Wilson en haar nieuwste Somewhere Over Laredo. Mrs. McBride, jij hebt nooit? Ja, ik zou eh, graag nog een paar vraagjes willen stellen aan Goddelieve, ja, die nog steeds bij ons zit. We hadden het er net over eh, waar de mensen dus eh, een kaartje kunnen bestellen via de website Belgium Country Days of ook via Facebook. Maar wat kost zo'n kaartje precies? op vrijdag kost dat 8 euro in voorverkoop. Hè? Mhm in, eh, op zaterdag 13, op zondag ook 13. Dus aan de kassa zal dat 15 ehm, euro voor zaterdag en 15 euro voor zondag zijn. Ja, en eh, welke artiesten komen er allemaal? U onder andere. <laughs> dat is al een goeie. <laughs> ja, ehm, dus op eh, vrijdag heb ik Tommy Boots, een man die echt alles aan kan. Elk niveau kan die zingen. ik heb de groep TRB. Ik heb ehm, Ten Cats Dog. Uh, dat is meer een rock rockabilly band. Ja, Ten Cats Down, ja. Oh, die hebben hier in Kruibeek. Ja, ik zei bij een fout. Dus. dus- die, ja, die hebben hier in Kruibeek en Die optreden, hebben vorig jaar hier in Kruijbeek eh, opgetreden. Ja, en uh, eh, wij zijn er samen naartoe geweest. We zijn er naartoe geweest. Heel goed. Die zijn heel goed. Voilà. Ja, ik ben benieuwd om ze zich te zien. En dan op uh, zondag gaan de deuren dus al open om tien uur. Op zaterdag ook. Hè. Uh, Miss McBride, uh, Karin Kerr, uh, Tommy Bootsweer, Chris Robin, Ehm, wie heb ik nog? Geen um, wie vergeet ik? Had ik daar uh, eh, Patje Stew ook niet op zien staan? Ja, die komt zondag. Ah, die komt zondag. Omdat eh, ik wou ze wel twee dagen dezelfde artiesten. Mhm. Maar eh, op zondag was Chris al belet en... Ja. Dus daarom is uh, Patje Stew in de plaats gekomen. Ja, er zijn zoveel artiesten. Ja, ik vraag me af, op welke basis selecteer je de artiesten die mogen komen? Dat is een moeilijke. Ehm, gewoon uit de bus trekken. Ah, dus en waar dat je je goed bij voelt. Ja. Dus, eh, want ja, ik weet dat er heel veel te wachten voor dat te doen. Ik hoop dat we daar nog een vervolg kunnen aanbrengen. Dus het zal allemaal afhangen of dat het de mensen interesseert. Of dat er echt behoefte aan was of niet. Dus ik vind voor ons, de Belgen, We willen toch ook wel... Eh, en financieel, is dat eh, haalbaar, denk je? Tot nu toe kan ik het wel betalen. Dus, je blijft binnen je budget? Ja, ik heb niet echt een budget opgesteld. Ehm, ik had, dat is mijn droom en ik wil dat gewoon eens realiseren. Het is toch ook een risico dat je neemt? Hè? Dat weet ik. Maar eh, mijn man die staat achter mij. Dus eh, dat onze spaarboek er niet aangaan. maakt niet uit. <laughs> dan is dat maar zo. Hè. Ja, voilà, kijk. <laughs> Jij hebt nog een nummer gekozen. Ik heb, eh, ja, wie ik, niet mag ontbreken is natuurlijk Vince Gill. Dat is mijn all-time favorite. En ik heb er eentje, een ouder van hem gekozen. Eentje van, eh, uit 1993. Eh, One More Last Chance. Oké, die nemen we, die laatste kans. Ja. you have to dare. Give me just one more. die mocht niet ontbreken. Nee, absoluut niet. <laughs> Vind ik geweldig. Ja. Al zijn nummers, zowel traag als ja, op ook een mooie dus- stem en een hele sympathieke man ook nog. eens. Dus. Inderdaad, dat, telt mee. Hè? Vince Gill met One More Last Chance was dat. Brandy Clark, en dat is een Amerikaanse country singer, songwriter. Ze schreef reeds voor Sheryl Crow, eh, Miranda Lambert, Reba McIntyre, Leon Rimes en ja, ga maar door zo. Ze won in 2015 de award voor beste nieuwkomer en ze schreef ook reeds een musical waarvoor ze een Tony Award kreeg. En in 2013 trad ze, ja, bracht ze haar eigen eerste eigen album uit en sindsdien ja, loopt het als een trein. Ze zingt over drie dingen die wij in de country eigenlijk wel veel tegenkomen. <laughs> Wat zijn dat? Eh, Mrs. Ehm, McBride, weet jij die drie dingen? Ja, drinking, smoking En cheating. En cheating, Dat ja. zijn ze. Ja, dat is country, hè. ja. I ain't been drinking, but if I was drinking, I think I'd be drinking. Right now you'd be a blur, and I wouldn't hear a word. Cause I'd be good and drunk, that's for certain. I ain't been smoking, but if I was smoking, I know I be smoking weed. When you blow all our money, I'd laugh. It'd be Ja, Mrs. Ehm, McBride. Ja, we zitten nog steeds in de studio met uh, eh, Godeliva de Rijk van de Belgium Country Days. Ehm, we hadden het daarnet over de artiesten en ik heb begrepen dat je nog één iemand was vergeten. Ja, stom hè. Mr. P. Hoe kan ik die nu vergeten? Ja, Mr. P komt ook. Ja. En eh, ik heb ook gelezen dat er ergens workshops worden georganiseerd. Wat moeten de mensen zich daarbij voorstellen? Ja, dat is in de tweede zaal waar dat de DJ's eh, hun uh, CD's, alle CD's, hun muziek draaien. Mm daar komt eh, Wil Bos, dat is een Nederlander, dat is een eh, choreograaf. Ja. Eh, Laura de Wit, ehm, die zullen ze ook allemaal wel kennen in de Ja. En dan recent Jens van den Bos, een danser uit mijn club. Mhm. Ehm, hij is nog maar een dik jaar bezig en die jongen die doet het zo fantastisch. Is van het weekend nog op podiumplaats gehaald in Slovenië. Dus ehm, er zijn weinigen die zo dat talent hebben dat uh, Jens heeft. Dus eh, ook die gaan aan het werk zien in zaal 2. Dus eh, het programma staat ook eh, op onze website. Dus ze kunnen zien om dat uur die, mhm. ook waar dat jullie moeten optreden, hebben we ook een programma. Dus om dat uur die artiest omdat dat die artiesten. Dus dan kunnen ze switchen van zaal naar zaal. En kan iedereen aan die workshops eh, deelnemen? Dat is eh, gratis, veronderstel ik? Ja, je betaalt een inkomticket en ehm, dan doe je een ganse dag. Dus neem nu zaterdag van 10 uur s morgens tot 10 uur s avonds. Ehm, zit je in zaal 1, zit je in zaal 2, maakt niet uit. Eh, er staan ook marktkraampjes, dus waar dat je country-western spullen kunt kopen. Dat is ook leuk. Ja. En buiten hebben we voor genoeg ehm, eten gezorgd. Dus eh, frituur, hamburger, spijrips, wafels, ijsjes, uh, voor iedereen is er Alles wat. is voor iedereen. Dus, ja, echt en, stel dat er nu luisteraars zeggen van oh, ik zou er graag naartoe gaan. En, ja, is dat te doen voor hen om aan zo'n workshop deel te nemen? Of is dat een beetje te moeilijk voor hen? Of kan iedereen instappen? ik weet niet wat dat choreografen van plan zijn. Maar ik denk wel dat ze daar rekening mee houden. Dus als eh, toch iedereen dat je niet een vergevorderde danser moet zijn. Want dan heb je er helemaal niks aan. Hè? Ja. Dus eh, het is, eh, de bedoeling is van luiten te maken, plezier te maken. Komt er nog reclame op Facebook of zo, zodat we dat niet vergeten, dat dat nog in onze herinnering komt, zodat we hier in het programma nog een beetje reclame kunnen maken? dat komt geregeld, dus ik zorg dat er iedere week wel iets op onze Facebookpagina komt. Ja. Ehm, dat en anders toch... Mrs. McBride doet er mij ook nog eens aan herinneren. Ik ga dat zeker doen, ja. Dan eh, geven we dat, dat geven we dan nog eens door in een programma. En ik heb eh, fantastische leiders, dus die delen ook allemaal massaal. Dus eh, al goed dat ik zo'n team heb, want anders had ik deze nooit niet op poten kunnen zetten. Ja, ja dat heb je wel nodig. Ja, wat is eigenlijk de grootste uitdaging geweest om dat event te organiseren? Goh, dat, is, dat stopt niet, hè. Dus we zijn nog volop bezig. Hè. ik heb gelukkig Carina Somers. Ehm, dat is echt mijn rechterhand. Ehm, die ken je dus ook wel. Ja, ik weet ja. Ehm, met Maxime. Eh, dat zijn de twee speelfiguren waar dat het eigenlijk allemaal... Eh, omdat je goed weet, ik eh, spreek geen Frans, ik spreek geen Engels. en er moet over gecommuniceerd worden, dus dan heb ik wel hulp nodig. Hè? Ja. Dus, en dat zijn de twee perfecte mensen daarvoor. En ehm, ja, het stopt nog niet. We zijn nu nog bezig met sponsoring zoeken. Ehm, de Sabam, ook nog een belangrijke, die in orde moet gemaakt worden. Ja. Dus, eh, Goed, dan denk ik dat wij ja, kunnen afsluiten nu. Zeg nog eventjes wanneer het event doorgaat. 12, eh, 13 en 14 september in de Halle in Putten. Ik zou zeggen, mis dit evenement niet. Het is Nashville, maar in Putten. Voilà, dankjewel eh, Godeliva voor uw komst naar de studio. En ja, we houden terugvaart naar uh, Berg. Hopelijk niet te veel vullen. Voilà. We hebben nog eentje van Post Malone en Blake Shelton klaarstaan. Somebody pour me a drink. Somebody pour me a drink, somebody pour me a smoke, I'm about to Hé Louis, weet het al, in taartje van Krubbik, diep verscholen in de lange straat, kan je Daniel vinden. Met een grote glimlach, roerend in zijn ketels. Hij maakt daar zijn Jules Isidore Morris en één van zijn ander overheerlijke biertjes. Biertjes onder de noemer Brixius. Speciaal en artisanaal gemaakt met 100% Belgische hop. Surf naar brouwerijbrixius.be en ontdek deze echte Kruibekse brouwerij. Brixius. Omdat een mens al eens iets mag hebben. Santé. Bakkerij Wouters. Bakkerij Wouters. Alle dagen vers brood, gebak, confiserie en zoveel meer. Bestellen kan op nummer 03 774 1024. Enkel gesloten op dinsdag. straat 52 in Basel. Bakkerij Wouters. Een onverhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Ontdek alle Renault en Dacia-modellen in de Hoogstraat te Basel. Meer dan 50 jaar ervaring. Van gezinswagen tot SUV en ook elektrisch. Spiksplinternieuw of degelijk tweedehands. Service en verkoop alles loopt op wielen. Overils, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renault Hulst in de Hoogstraat te Basel. Renover de zekerheid van zorgeloos rijden. I just had to call and I got your letter. And I understood almost every line. You said TLC is what you miss from me. You want back in my arms, PDQ. And ooh, I love this game. Them three letters by your name, LOA. What does that say? She said, Oh, baby did not mean to make it hard to understand. I've been gone so long. I want you to know I miss my man. Oh, yes, I do. And that message for you tells you what I'm gonna do when I get home. Oh, yeah. LOA. said, Oh, baby, I do love you. And I'm always amazed the way we feel. And I I thank God I found you when I did. Yes, I do. In three letters by your name, I will give you just the same when you get home. Oh, yes, I will till the day. out his words that I can understand. Denziel was dat met Love on Arrival. Ja, Greet, als ik mijn ogen dicht doe, dan hoor ik daar wat van schilderen. Ja, dat klopt. Daar zit wel wat in, ja. Ja, hè? Ja, inderdaad. Goed, goed opgemerkt. <laughs> Een Belgische zangeres nu, eentje die ik altijd al bewonder, en dat is Barbara Dex. Al meer dan 30 jaar draait ze mee en nu beleeft zij mooie tijden dankzij ja, haar opvallend optreden toch wel in liefde voor muziek. Waarom nu in dit programma, zal je zeggen? Wel, Barbara heeft een pracht van een nummer dat ook geselecteerd is voor zomerhit, namelijk Better Be Ready. Maar ik denk niet dat die zomerhit gaat winnen. Hè? Van mij mag ze winnen. Ik vind van het een heel leuk liedje. ook winnen, maar ik denk dat Pommelin Thijs... <laughs> Ja. ik denk dat dat al... Uh... Het zal al beslist zijn, denk ik. Ik denk het ook wel. In elk geval, in ons programma hier Barbara Dex met Better Be Ready. class. Restless days and sleepless nights, trying to catch his eye. Wheeling on my little bike, but on my letters, no reply. And that summer took him away to another town. I love to geweldige Barbara Dex You Better Be Ready. Ik ga het nog even aan jou overlaten, eh, Mrs. McBride, want ik zie dat jij nog een kennis van jou hebt meegebracht. Ja, inderdaad. Ik eh, heb eh, terug een liedje van Jimmy Parker meegebracht. ja, zoals je weet, ik ken hem zeer goed. het is een zanger uit Nashville heeft eh, vroeger in heel wat staten opgetreden, maar eh, ja, ondertussen is die man ook al in de 70 jaar geworden, dus eh, het is allemaal een beetje moeilijker om zich te verplaatsen. Dus nu ja, schrijft hij nog eigen nummers, neemt hij liedjes op. hij brengt ze ook nog wel uit, natuurlijk op de grote streamingplatforms, want de cd's is een beetje verleden tijd. En ja, ik ga zijn lievelingsnummertje van, mij, van hem draaien. dat is er eentje dat staat op zijn album The Journey. En dat is I can feel the rain coming. Ik voel geen regen komen. Hoor. Ik ook niet. <laughs> Jimmy Parker. I don't believe a crystal ball can see the future. A deck of cards can't tell me what I've got in store. Gypsies all can get together and still not predict the weather. Like a man who knows it's time to hit the door. I can feel the rain coming. I can feel the rain coming. I can feel the rain coming. It's begging me to head on passion in your eyes is slowly fading. You don't touch me quite the way you did before. If your love is slowly dying, we're just wasting time crying. I'll be gone before those teardrops hit the floor. I can feel the rain coming. I can feel the rain. begging me to head on down the road. Sunny days don't mean a thing if winter don't turn into spring and melt that frozen ground around your heart. I can feel the rain coming. I can feel the rain coming. It's begging me to head on down the road. Oh, it's begging me to head on. Oh, ja, Jimmy Parker Ah, en veel can feel coming. Laat ze nog maar wegblijven, die regen. Het is goed zo met zonnetje. Ja, het is heel goed vandaag. Het is wel warm hier in de studio. Het is heel warm, maar eh, we amuseren onze ons Ja, voilà. Dat is belangrijk. Ik heb hier nog een nummer van Willie Nelson. Willie Nelson die werd in april dit jaar 92 jaar. Het gaat de laatste tijd niet zo goed met zijn gezondheid. En toch nam hij begin dit jaar nog een album op. Zijn 77ste maar liefst zijn 77e studioalbum. Met twaalf nummers, geschreven door Rodney Crowell, nog zo'n grote naam uit de country. En het kreeg als titel Oh, What a Beautiful World. En ja, ondanks alles moeten we toch nog zeggen, oh, what a beautiful world. Er zijn nog mooie plaatjes op de wereld. Er zijn er ook mindere, maar er zijn er nog mooie. Willie Nelson. It's the time and the place, every line on your face. It's the truth and the lie. It's to live and to die. Oh, what a just a girl and a boy, and that first taste of joy, and it's an old photograph of two hearts torn in half. Oh. beautiful world. We build our hopes up high, perchance to someday fly across a clear blue sky to someplace new. It's a walk in the park or a shot in the dark. It's the thief in the night, or the first ray of light. Oh, what a beautiful world. down. Wake up and lost and found. Become that highway sound and roll on through. It's the rise and the fall of the clocks on the wall. And it's the first and the last of your days flying past. Oh, what a beautiful world. ja, je moet erin blijven geloven. Oh, what a beautiful world, Willie Nelson. Ja, hij doet het toch nog maar, die oude krak. Ja, weet jij hoe zijn gitaar heet? Ja, hij heeft, heeft een naam gegeven. hè? ja, ja zeg, zeg, het maar. Hij trigger, Trigger. en dat is, eh, hij speelt daar, dat is een heel leuk weetje trouwens. Hij speelt op een Martin en Twint gitaar. Ik zit in de gitaarbouw, je weet dat. Ja, ja. Maar dat is geen originele Martin gitaar, want de elektronische componenten heeft hij van zijn vorige gitaar genomen, de Baldwin-gitaar. Die raakte beschadigd, hij kon daar niet meer mee spelen. Toen heeft hij een Martin gekocht, de elektriciteit, eh, de elektrische componenten uit die andere gitaar en in de Martin gebouwd. En dat zorgt voor het karakteristieke geluid van zijn gitaar. Uitleg van een kenner, zou ik zeggen. Hoe ver staat het trouwens met jouw gitaar? Eh, wel, eh, ik hoop dat die volgend schooljaar, in september begin ik terug te bouwen, en ik hoop dat die volgend schooljaar dus afgeraakt. Hè? Als de gitaar af is, moet je ze hier toch eens komen laten Ja, ik ga ze komen showen. <laughs> Eh, je hebt nog een nummertje meegebracht van Tanja Tukker. Ja, Tanja Tucker. Zij scoorde dus op 13-jarige leeftijd haar eerste hit met Delta Dawn. Delta Dawn. En, ja, en zij is ook eigenlijk wel het enige kindsterretje dat ook op latere leeftijd haar publiek heeft weten te behouden. Dus, eh, Ja, ik heb haar twee keer zien optreden. Is echt? Ik heb dat hier al gezegd. De eerste keer was fantastisch. Mhm. En de, ze heeft al een heese stem van zichzelf. Ja. En de tweede stem de tweede keer dat ik haar eh, zag, dan had ze bijna geen stem meer. Zo hees was ze. En dat was dus heel wat minder dan. Maar de eerste keer dan was ze echt dat was ze top. Ja. ja. Tanja Tucker. Ja, we gaan luisteren naar eh, Too Strong to Band. Strong Enough to Band. There's a tree out in the backyard that never has been broken by the wind. And the reason it's still standing, it was strong enough to bend. For years we have stayed together as lovers and as friends. What we have will last forever if we're strong enough to bend. When you say something that you can't take back, big wind blows and you hear a little cry. When you say, hey, well, I might be wrong, you can sway with the wind till the storm is gone. Sway with the wind till the storm is gone. Like a the backyard that never has been broken by the wind. Our love, our love will last forever if we're strong enough to bend. wind blows and a branch will fall. When you say, hey, this job takes two, we can sway with the wind till the skies turn blue. Sway with the wind till the skies turn blue. Like the tree, like the tree. out in the backyard that never has been broken by the wind. Our love, Our love will last forever. if we're strong enough to be Our love, will last forever if we're strong enough to be Ja, Tanja Tucker, Strong Enough to Band uit 1988. Blijft ook leuk, hè? Ja, inderdaad. Maar ik vond dat hier nog iets mankeerde in dit programma. Ja, wat? Wel, we hebben hier uh, eh, jou als eh, mede-presentator vandaag. Ja. En er is nog geen enkel nummertje van jou gedraaid. Dat klopt. Dat vind ik een grote fout. Dus ik ga er eentje draaien. Doe je mis me toe. Hier is Mrs. McBride. I'm driving down the 66 Longing for my cowboy That I miss The radio keeps me company On this rainy day My raindrops on my window Are doing a ballet The thought of you keeps me going Night and day While driving back to you, babe in San Jose, you will be standing on the front porch when I get home. Soon it will be over on the road, all alone. Do you miss me too? Do you miss me too? I can hardly breathe. I can hardly breathe. The moment that I saw you, I knew you were the one. After all these years still going strong, still going strong. Whatever they may say, it's with you that I belong. I put my dress on with pretty flowers I'm going out with you, babe. Till morning hours, doing a two-step do-si-do on the wooden floor, dancing the night away until our feet are sore. Do you miss me too? Do you miss me too? I can hardly breathe. I can hardly breathe. The moment that I saw you. I knew you were the one after all these years. still going strong. Still going strong. Whatever they may say, it's with you that I belong. Do you miss me too? Do you miss me too? I can hardly breathe. I can hardly breathe. The moment that I saw you, I knew you were the one after all these years. still going strong. Still going strong. Whatever they may say, it's me too that I belong. Whatever they may say, it's with you that I belong. Ja, deze mocht toch niet ontbreken van Dick Mrs. McBride en Do You Miss Me Too. Terug aan jou. Ja, ik heb er eentje meegebracht van een eh, jonge zangeres, Emily Ann Roberts. En zij, is, eh, zij was finaliste van The Voice USA. En eh, ze zat ooit in het team van Blake Shelton. Ja. <laughs> En ze eindigde daar tweede. En ja, ze speelt ook gitaar. En ja, ze, ze, maakt hele leuke liedjes. Ze heeft ook een mooie stem. Dus ondertussen heeft ze zelfs al meer dan twintig keer in de Grand Ole Opry ook mogen optreden. En dus dat is een grote eer. Dat is een zeer grote eer. Hè. Ze heeft ook getoerd met Blake Shelton en eh, Jamie Johnson. En eh, ja, ik heb haar leren kennen door eh, iemand die mij een liedje van haar doorstuurde. En zo heb ik haar opgezocht en dacht van, hé, hey, iets leuk. Mhm. Can't hide country. Can't hide country, and that's the truth. Voilà. It won't take you long to figure me out. I go and give it away when I open my mouth. This southern draw rings clear as day. Lord knows I can't be something I ain't. I got a good old hound who eats what I don't. He lays on the front porch and stares down the dirt road. My home smells of biscuits and blueberry jam. What you see is what you get. It's who I am. You can't hide country. No, you can't hide country. It's so Cause some folks get too big for their britches. They think they're high above the simple way of living. As if you could throw out country like a pair of old boots. But before too long, they learn the truth. Cause you could shine yourself up just like a new penny. Or pack your bags and move off to the city. The country ain't about where you are country lives deep within your heart. Oh, you can't hide country. No, you can't. in Hyde Country. Emily, Emily en Roberts was dat. Ja, er was ook altijd een release van de week eh, in mijn programma. Mhm. En eh, ooit was de release van de week eh, afkomstig van Max McNone, omdat ik dat ook een fantastisch mooie stem vind. En dit nummer is hij dus samen met eh, Haley Witters en het is getiteld Roses en Wolves. Het gaat over liefdesverdriet. En ja, liefdesverdriet, dat maakt deel uit van het leven. En ondanks het verdriet blijft de wereld draaien. Haley Witters verklaarde, ik was blij dat Max me vroeg om hier mee te zingen. Hij is ongelooflijk artiest en het is geweldig om deel uit te maken van dit mooie nummer. En het is inderdaad een mooi nummer. Max McNone en Haley Witters met Roses en Wolves. Mhm. Roses are still bloom in the springtime. wolves will sing their songs up to the moon. People fall and people love and people pass on through. Guess tomorrow won't see me new. Well, those first heartbreaks will always be the hardest. And they say that last goodbye will hurt the worst. But those taillights started fading, left me beat down here and waiting. Hope the sun shows up tomorrow and tells me we ain't through, but roses will still bloom in the springtime. Wolves will sing their songs up to the moon. People fall and people love and people pass on through. Guess tomorrow won't see me Het volgende is voor jou, denk ik. Ja, ik heb er eentje meegebracht van Mitchell Tenpenny. En uh, Mitchell is een Amerikaanse country popzanger en songwriter uit Nashville, die vooral bekend, bekend staat om zijn uh, krachtige stem en uh, emotionele teksten. En zit natuurlijk ook in de familie van zijn grootmoeder, Donna Haley. Die was een zeer invloedrijke muziekuitgever in Nashville. Dus het zal, hij zal zijn weg wel eh, daardoor ook wel gevonden hebben. Hij heeft wat meegekregen. Ja, ja en zijn invloed, uh, een van zijn invloeden is Vince Gill. Dus dat kan nooit slecht zijn. Hè? Dat kan niet slecht zijn. Ja, we gaan oh. luisteren naar eh, Same Moon. guitarist guitar has done a lot for me. It's shown me lots of places I never could have dreamed. But there's a rocky side to rock and roll. it takes you everywhere, everywhere at home. If I'm in Mississippi and you're in Tennessee, you could still be with me if we keep looking at the same moon. a thousand miles apart. Yeah, but it feels like our hearts are in the same room. If you're lonely where you are, I ain't far when we're looking at the same moon. Silver lining to these nights alone Got some making up to do when I finally make it home. I'll show you how bad I miss you. I'll pull you in close and kiss you. But till then, I'll have to picture you looking at the same moon. Could be a thousand miles apart. Yeah, but it feels like our hearts are in the same room. If you're lonely, you are. I ain't far when we're looking at the same moon. I'm looking at you're looking at we're looking at. I'm looking at you're looking at. If I'm you you can still be if we keep looking at the same moon. Could be a thousand miles apart. Yeah, but it feels like our hearts are in the same room. Mitchell Tenpenny en Same Moon. De Amerikaanse countryzangeres Carter Fate die is pas 25 eh, jaar, maar al goed op weg om het te maken in Countryland. Met zo'n 120 miljoen aan streams, want dat is het tegenwoordig, streams, heeft ze heel veel vertrouwen in de toekomst. Haar meest recente release is eh, ja, eigenlijk een beetje een meezinger en dat blijft ook heel lang hangen. Mocht het... Uh, nog release van de week zijn, ik zou deze gekozen hebben. Ja, inderdaad. Carter met Barstar. Some girls like a nine to five man, short hair and a long term plan. Most like the kind that stay home at night Never have to worry about starting no fights. Not me, not mine. That ain't Carterfeit en Barstar. Ja, dan is het nu terug aan mij, Greet. Ik heb er eentje van eh, Ella Langley eh, meegebracht uit het jaar 2024. En eh, Ella Langley dat is terug een, een opkomende country rock zangeres en songwriter uit Alabama. Ook nog zeer jong, ze is nog maar 26 jaar. En in 2023 heeft ze ook een keertje mogen optreden in de Grand Ole Opry, dus dat is ook weer een heel eer. En ik heb van haar meegebracht Cowboy Friends. Ja, Ehm, zij is direct ook eh, grijs gedraaid toen zij die hit had met eh, Riley Green. Eh, you Look Like You Love Me, dat leuk nummertje. Echt, dat zat bijna in elke uitzending. Maar dat zo lang op nummer 1 gestaan heeft. Ik moest ik dat ergens draaien. Op, aan het eind van mijn programma gaf ik altijd zo'n beetje wat de top. En daar was ze altijd bij. Maar mhm. leuk, Ella Langley en Cowboy Friends. Hate to break your buckle, baby. You ain't the only John Wayne here. In the spur of the moment, some other boots could buy me a beer. If you're threatening to leave just to see if I care, I'd tell you where to go, but I think you know where. So saddle up. about that. Mrs. McBride ziet het wel zitten hoor. Ja. <laughs> ik heb hier nog Chris Stapleton en die is hier ook heel vaak gedraaid. En ook gehuldigd met eh, ja, al zijn winning awards. Mhm. Voor hem begon het allemaal met het nummer Tennessee Whiskey, origineel van David Allen Coe in 1981. Eh, Daarna nog eens een hit voor George Jones in, in 1983 en uiteindelijk dus een hit en de doorbraak voor Chris Stapleton. Ja, we kunnen het niet laten, we gaan het nog eenmaal draaien. Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. spend my nights out in the Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back. far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. in all the same old places.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 Ik vind dat een fantastische band. Eh, ze staan ook bekend om hun eh, zeer sterke live optredens. En ehm, ja, soms brengen ze ook wel eens verrassende covers. En vandaag heb ik er eentje uit 2011 meegebracht. Ehm, Keep Me in Mind. <laughs> Ik moet lachen, Zack Brown heeft een record op zijn naam staan. Denk toch dat het <laughs> een record is van eh, het kortste huwelijk. Serieus? Ja. Oh, dat wist ik niet. Hoe lang heeft dat geduurd? Vier maanden. Vier maanden? Ja. ja eh, in december gingen ze uiteen en ze waren getrouwd van, eh, dacht ik, ja, van in augustus augustus getrouwd en in december gingen ze alweer uiteen. Oei, dat was dus een bevlieging dus. Dat is heel kort. Hè. Zijn vorige huwelijk was iets langer, dat heeft twaalf jaar geduurd. Ja, ja. <laughs> Wat hij nu is, dat weet ik niet. Of hij nu... Geen idee, ik zou dat eens moeten opzoeken. Ja, maar Voor volgende keer. Ja, wie weet. <laughs> dat is een goeie. <laughs> Zack Brown. It's gonna be funky. How come all the pretty girls like you are taken, baby? I've been looking for someone like you to save me. Life's too easy to be so damn complicated. Take your time and I'll be waiting. Keep me in mind. Somewhere down the road you might get lonely. And I pray someday that you will love me only. Think about you some days and the way I would lay wasting day after day with you. We always go our separate ways, but no one can love you, baby, the way I do. Keep me in mind. Somewhere down the road, you might get lonely. Keep me in mind. And I pray someday that you will love me only. Well, the world can be real tough. Find shelter in me. If there's no one else to love, keep me in mind. If ever you wanted me, I'll be your man. I'd be a fool to let you go with someone else. Whatever you want from me, I'll be your man. I'd give it all up just to have you for myself. Keep me in mind. Somewhere down the road you might get lonely. Keep me in mind. And I pray someday that you will love me only. Well, the world can be real tough. will you hold on to me? When there's no one else to love, keep me in mind. Keep me in mind. And I'll hold you, darling. Keep me in mind. I'll be your man. Keep me in mind. I'll hold you, darling. Keep me in mind. Come on, little mama. En ja, ik Brown was dat met Keep Me In Mind. En de tijd, ja, de tijd die krimpt. we hebben niet veel, Ja, we hebben niet veel tijd meer. Maar we gaan er nog een ouwertje doorgooien, namelijk uh, Lene Anderson met Your My mine. For once in my life I know the meaning of happiness and what it means to have a dream come true. Cause every day I wake up singing, living on the sunshine love is bringing, and it's wonderful knowing that I owe it all to you. At last I've got a reason to be living. the end of the rainbow and the gold is in my hands. Your love is so sweet, I can't refuse it. Heaven help me if I ever lose it, cause my whole world's just knowing you're my man. I don't understand you, but God knows I love you, you're my man. I feel so safe when I'm in your arms, cause you're all man. You're heaven on earth and so dependable. Together we're a team that's just unbendable. I want the whole wide world to know you're mine. Ja, de tijd raakt op. Lynn Anderson was dat nog met Your Mamijn. Maar ik ga eindigen met, ja, met wie zou ik eindigen, dacht Ja, natuurlijk, met Mrs. McBride en Times Are Changing. Leuk. En terwijl uh, eh, Mrs. McBride aan het woord is, aan het zingen is, ga ik haar toch nog eh, bedanken voor deze namiddag. Dat is heel graag gedaan, Greet. Voor die twee mooie uurtjes weer. Dat is voor herhaling vatbaar wat mij betreft. <laughs> ja, geen beloftes doen die we niet kunnen waarmaken. <laughs> nee, nee, ik bedank iedereen, ook de luisteraars natuurlijk, om zo voltallig te luisteren. Ook bedankt voor jullie reacties allemaal, want ze waren ook talrijk, de reacties. Ja, ik heb heel veel berichtjes Ja, heel plezant, heel plezant. Dus, eh, ja, het valt toch nog wel in de smaak, dit programma. Leuk om nog eens te doen. En ja, wie weet ooit in de toekomst. Ja, zeg nooit nooit. Bedankt, Mrs. McBride. Graag gedaan. Misschien tot de volgende keer. Zeker en vast. En wat mij betreft, ik ben er volgende week gewoon terug met het programma 60s en 70s. <laughs> Embrace the thing. We're not getting any younger. Het is 6 uur. Radio Barbier, Barbier, Barbier, Meer dan dichtbij. Dit is Radio Barbiers. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot wil tegen september stappen zetten richting de erkenning van de Palestijnse staat. Dat heeft hij gezegd tijdens de commissie in het federaal parlement. Indien België in september geen vooruitgang zou boeken in de richting van de officiële erkenning van Palestina, zullen wij niet langer geloofwaardig kunnen spreken over een twee-staten-oplossing. In dat geval zouden we niet meer geloofwaardig zijn als we steun vragen aan andere landen voor bijvoorbeeld Oekraïne. We zouden worden beschuldigd van het gebruik van dubbele standaarden. Regeringspartijen Les Engagés, Vooruit en CD&V willen strijden.